Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ruim de helft van de VMBO'ers en MBO'ers voelt zich niet op waarde geschat. Als MBO wordt vaak een beetje gezien als ehm, dom, zeg maar. Als we naar mijn opleiding kijken, handhaven, daar zijn echt heel veel meningen over. Bijvoorbeeld dat eh, als je niks kan, dan word je maar handhaver of dan ga je deze opleiding maar doen. Wij zijn ook goed met onze handen, we zijn ook goed eigenlijk met onze hersenen en nadenken over iets en hoe wij dingen moeten oplossen. Jongere organisaties voor scholieren en studenten vinden dat de minister van Onderwijs meer moet doen om het VMBO en MBO te herwaarderen. Die heeft gezegd eraan te werken. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vannacht weer Russische raketten neergekomen. Die konden allemaal worden neergehaald, zegt het Oekraïense leger, maar er is wel veel schade. Onder meer aan een kinderdagverblijf of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Het is voor het eerst in weken dat er weer zo'n grote aanval was. En het wordt voor bedrijven steeds aantrekkelijker om hun spullen in het buitenland te laten maken. Hier wordt dat steeds duurder, vooral doordat de lonen hard zijn gestegen. Het buitenland is dan vaak goedkoper, zegt het FD. Vooral Zuid-Europese landen zijn in trek. En over Zuid-Europese landen gesproken. Steeds meer Nederlanders verhuizen permanent naar de Spaanse kust. Gladys bijvoorbeeld. Zij verkast deze zomer met haar gezin naar Spanje, vertelt ze aan Hart van Nederland. In juli. Ja, dan eh, gaan wij vertrekken naar Valencia. Het is daar natuurlijk altijd wel mooi weer. Tenminste, in Spanje schijnt altijd de zon, zeggen ze. Het is daar gewoon een stuk betaalbaarder. Gewoon alleen, niet alleen het leven, maar ook gewoon de huizen. Ehm, vriendelijke mensen. Volgens de laatste cijfers van het CBS vertrokken in 2022 meer dan 4.500 Nederlanders naar Spanje. In 2018 waren dat er nog bijna 3000. En het weer nog. Vanochtend veel grijs. Daarna af en toe wolken en af en toe zon. Wel een stuk koeler dan afgelopen dagen. 10 tot 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De eerste files van de ochtendspits staan er op de A7 Hoorn richting Zaanstad...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 Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol. Sinds de mazelenuitbraak in Eindhoven bellen ouders veel vaker naar de GGD... met vragen over vaccinaties tegen bof, mazelen en rode hond... Ze willen weten of hun baby al eerder een prik mag krijgen... en proberen erachter te komen wanneer ze zelf vroeger zijn gevaccineerd. bij het huis van een Vlaardingse loodgieter is vannacht opnieuw een explosie geweest. Niemand raakte gewond en de schade valt mee. Het is de twaalfde aanslag op een pand of voertuig van de loodgieter. Het weer eerst nog bewolkt, maar vanmiddag meer zon en droog. Het wordt 10 tot 15 graden. left, shift your arm, then you pull it back. Let's hard, you know. Oh, Egyptian. Walk like an Egyptian. mijn zon. shelves getting busy.